Sit van der Linde met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen vertrekt uit Gazastad. De hulporganisatie zegt dat het te gevaarlijk wordt... nu het Israëlische leger steeds dichterbij komt. De behoefte aan medische hulp in Gazastad is enorm. Israël verwoest woonwijken en honderdduizenden Palestijnen zijn er in nood. Een medewerkster van twee kinderdagverblijven in Londen is veroordeeld tot acht jaar cel voor het mishandelen van 21 baby's. Ze kneep, sloeg en schopte de kinderen. Ook trok ze aan haren en oren. Het gebeurde in 2023 en 2024. De 22-jarige vrouw wijt haar gedrag aan drugsgebruik en zegt dat ze spijt heeft. Zeven mishandelingen gaf ze toe. Voor veertien andere gevallen werd ze ook schuldig bevonden. Haar jongste slachtoffer was tien maanden oud. Premier Netanyahu beweerde vandaag dat zijn VN-toespraak ook via luidsprekers in Gaza te horen was. Medewerkers van de Israëlische premier zeiden dat de speech ook live zou zijn uitgezonden op mobiele telefoons in Gaza. Of eigenaars dat nou wilden of niet. Volgens persbureau AP is er geen bewijs gevonden voor wat dan een massale telefoonhack zou moeten zijn geweest. Het demissionaire kabinet wil de compensatie voor mensen met aardbevingsschade wettelijk vastleggen. Een zogenoemde Groningerwet is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt vastgelegd dat Groningen en Noord-Drenthe de komende decennia geld krijgen. Zo kunnen inwoners schade tot 60.000 euro zonder al te veel onderzoek gratis laten herstellen. Ook is er budget om onder meer de regionale economie te versterken. De Raad van State is kritisch. Door het bedrag voor decennia vast te leggen... kan het parlement niet meer tussentijds bijsturen. Het weer. Vanavond is er kans op lichte regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 that feeling called when, when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to, to accept those vibes, all those positive vibes, and, and your family's there and, and all those people that that are experiencing the same thing that you are experiencing at that, that moment in time.